van 12 uur. Kees Groot met het NOS. De vrijheid van burgers en de democratie wordt bedreigd door de antiterreurwetten die overal in Europa zijn ingevoerd. Dat zegt Amnesty International. In een poging de kans op aanslagen te verminderen zijn wetten ingevoerd die leiden tot willekeur, staat in een rapport. Een verdenking is al genoeg voor vergaande maatregelen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Vooral voor buitenlanders en etnische en religieuze minderheden zijn de gevolgen ingrijpend, zegt Amnesty. Er komt geen verbod op de Duitse rechtsextremistische partij NPD. Volgens het Constitutioneel Hof in Karlsruhe druist het gedachtegoed van de partij weliswaar in tegen de grondwet, maar heeft de NPD te weinig invloed om zijn doelstellingen te realiseren. De NPD zit sinds vorig jaar in geen enkele deelstaat meer in het parlement en haalde ook nooit de kiesdrempel voor het nationale parlement. De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, had om een verbod gevraagd. De problemen op het spoor als gevolg van de stroomstoring in Amsterdam zullen volgens de NS nog de hele dag blijven duren. Reizigers kunnen nog steeds krijgen nog steeds het advies om voorlopig niet met de trein naar Amsterdam, Utrecht, Schiphol en Lelystad te gaan, want er rijden nauwelijks treinen. Ook in de rest van het land is de dienstregeling ontregeld. Volgens de NS staat er bijna geen enkele trein, machinist of conducteur op de goede plek. Morgenochtend wordt de eerste marathon op natuurijs van deze winter gereden. De KNSB verwacht dat het ijs in Noord-Laren dan dik genoeg is. Eerder werd de ijsvloer in Haaksbergen afgekeurd. Ook in Arnhem heeft het niet hard genoeg gevroren. Het ijs moet tenminste 3 centimeter dik zijn voor een marathon. Het weer in de loop van de ochtend wat zon en ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt 2 graden aan zee tot min 2 graden in het oosten. De rest van de week blijft het droog met wat zon en pas na het weekend wordt het wat wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.